Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De drukke zomer staat voor de deur van Schiphol. Nu de vakanties gaan beginnen verwachten ze elke dag bijna 70.000 reizigers. En soms nog meer. Nou, sommige mensen willen die drukte voor zijn. Verslaggever Danny Simons is op de luchthaven en ziet meteen wie er aan het spijbelen zijn. Waar gaat de reis heen, jongens? Uh, Jorette Mar. <laughs> jullie gaan feesten. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Waar komen jullie vandaan? Eh, Utrecht. Die regio heeft officieel zomervakantie na vandaag. Jullie ook? Of eh, ik, ja, <laughs> wordt er gespijbeld? Ook, daar vandaag. <laughs> nou, hij zit eigenlijk nog op school. Maar, Je ouders vonden het oké? Ja. Nou, <laughs> zijn ouders weten helemaal van niks. De ANWB waarschuwt dat het ook op de weg vandaag en morgen heel druk kan worden. Op een gebouw in Rotterdam zijn gisteravond anti-Joodse leuzen geprojecteerd, zegt het AD. De racistische tekst was te lezen vanaf de snelweg er is iemand opgepakt, een man van 30 uit Gouda. Begin dit jaar werden er tijdens de jaarwisseling ook al racistische dingen geprojecteerd... op de Erasmusbrug in Rotterdam. We hebben minder geshopt de afgelopen maanden, zegt ING. Zij zien op rekeningafschriften dat er minder is gepind in winkelstraten, elektronica winkels en woonwinkels... Uit eten, terrassen en doorzakken in de kroeg. Dat deden we dan weer wel, zegt de bank. Kan ook meegespeeld hebben natuurlijk dat het gewoon bijzonder mooi weer was in het eh, tweede kwartaal. En mogelijk willen we ook, als het toch wat rustiger aan gaat doen... kijken we misschien eerst naar spullen en wat minder naar de, ja, wat wij dan de diensten noemen. De zaken zoals horeca of vakantie. En klimaatwetenschappers maken zich zorgen om Antarctica. Het is daar nu winter en er ontstaat veel minder zeeijs dan normaal komt onder meer doordat de zuidelijke oceaan opwarmt door klimaatverandering... Als we snel minder broeikasgassen gaan uitstoten... is het voor de Zuidpool nog niet te laat, zegt deze Poolhoogleraar. Nou, in het geval van het zeeijs rondom eh, Antarctica is dat eh, waarschijnlijk het geval. Die oceaan is ontzettend groot rondom Antarctica. Dus die heeft wel een bepaalde bufferwerking als het gaat om de hoeveelheid warmte die kan worden opgenomen. Voor het Noordpoolgebied geldt, het, eh, geldt een ander verhaal. Daar is de zeeijsbedekking inmiddels zo ver afgenomen dat ik niet verwacht dat we die zeeijsvrije zomers nog kunnen voorkomen. En je krijgt het weer nog. De dag begint flink zonnig. Vanmiddag dan zijn er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog altijd wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam.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 Fanny get on the bar top, both my hands on you. you can't be. Whoa, know that you need me. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane, and you're almost crazy. It really drives you mad.